een Klomp met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen. Dat meldt de Duitse politie. Ook zijn 50 mensen gewond geraakt. 25 van hen zijn er slecht aan toe. hulpdiensten zijn met een grote operatie bezig... waarbij reddingswerkers zoeken naar passagiers die in de trein zaten. Het is best lastig om de plek van het ongeluk te bereiken... doordat de trein op een bosrijke plek is ontspoord. Hoe de trein van de rails is geraakt is nog niet bekend. In Gaza zijn vandaag 62 Palestijnen gedood. Onder hen waren 34 burgers die noodhulp kwamen halen. Dat meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. Ondanks de militaire pauzes die het Israëlische leger heeft aangekondigd... blijft het aanvallen uitvoeren. In de buurt van een noodhulppunt in Gaza-stad... werden vanmiddag 12 Palestijnen gedood. Onder wie kinderen, meldt het ziekenhuis... waar de doden naartoe zijn gebracht. Ook spreekt het ziekenhuis van zeker 100 gewonden. Het Israëlische leger meldt dat er waarschuwingsschoten zijn gelost... en ontkent dat er slachtoffers zijn gevallen. Christelijke zendelingen hebben in het Braziliaanse regenwoud... recent ontdekte stammen proberen te bekeren met audioapparatuur. Blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian... en de Braziliaanse krant O Globo. In een vallei in het regenwoud waar een inheems volk woont... zijn audioapparaatjes geplaatst. Die werken op zonne-energie en continu bijbelse teksten laten horen. Het bekeren van geïsoleerde volken is verboden in Brazilië. En Engeland is Europees kampioen voetbal geworden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won de finale na strafschoppen van Spanje. In de reguliere speeltijd bleef het 1-1. Voor Spanje scoorde Caldentij en later maakte Russo de gelijkmaker voor Engeland. Engeland is nu voor de tweede keer op rij Europees kampioen. Sarina Wiegman is dat voor de derde keer. Zij won het EK ook in 2017 als bondscoach van Nederland.